Gert met het NOS-journaal. Britse media melden dat Andrea Leadsom zich terugtrekt uit de race om het leiderschap van de Britse conservatieve partij. Dat zou betekenen dat minister van Binnenlandse Zaken May de enige overgebleven kandidaat is. Het was de bedoeling dat de leden van de conservatieve partij in september bepalen wie de opvolger wordt van premier Cameron als partijleider en premier. Mogelijk komt dat nu in een stroomversnelling. Theresa May zei vanochtend bij het begin van haar campagne dat ze de regering in dienst wil stellen van gewone werkende mensen. De vluchtelingenroutes naar Europa zijn vaak gebruikt door islamitische staat, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Schoof. Volgens de NCTV zijn terroristen Europa binnengekomen en worden ze door IS aangestuurd. Schoof noemde geen cijfers of namen van landen. Een paar maanden geleden noemde hij het nog onwaarschijnlijk dat IS-terroristen meekwamen met de vluchtelingen. Hij zegt ook dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat terroristen nu een aanslag in Nederland voorbereiden. In nog eens zeven oude V&D-panden komt een warenhuis van het Canadese bedrijf Hudson's Bay. Dat heeft huurovereenkomsten getekend voor winkels in Amersfoort, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Haarlem, Leiden en Zwolle. De eerste panden gaan waarschijnlijk volgend jaar zomer open. De komende jaren gaat de gemeentelijke rioolheffing omhoog. Er is volgens het Economisch Instituut voor de Bouw meer geld nodig om het rioolsysteem te verbeteren, omdat er steeds meer extreme buien zijn. Daardoor staan nu vaker straten blank. Vooral in Limburg zijn rioleringen aan vervanging toe. Joop Alberda stopt bij direct als technisch directeur van de zwembond KNZB. De Olympische Spelen zouden eigenlijk zijn laatste toernooi worden... omdat hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen. Maar gaat dus niet naar Rio. Hij zegt dat een verschil van inzicht binnen het management de aanleiding is voor zijn besluit. Alberda volgde twee jaar geleden Jacco Verharen op bij de zwembond. Het weer is wat zon, geleidelijk meer stapelwolken en vanmiddag in het binnenland een paar buien. Vooral aan de kust kan het flink waaien. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en de afrit Arkel 2. Tot zover de verkeers...